Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet krijgt het moeilijk om de boete voor langstudeerders door de Eerste Kamer te krijgen. De SGP noemt het niet in de haak als ook huidige studenten 3000 euro extra collegegeld moeten betalen... als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig in de Eerste Kamer. Staatssecretaris Zelstra wil de boete voor trage studenten komend studiejaar laten ingaan... Volgens de SGP wordt dat de rechtsbescherming te veel losgelaten als ook huidige studenten worden getroffen. Zij worden er namelijk door overvallen en kunnen weinig meer doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling, maar daar lijkt het kabinet niet voor te voelen. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking schort een deel van de hulp aan Jemen op land zou dit jaar bijna 24 miljoen euro van Nederland krijgen. Daarvan gaat de uitbetaling van bijna 15 miljoen euro als bijdrage aan overheidsprojecten voorlopig niet door. Nederland geeft wel 9 miljoen euro aan projecten die via ontwikkelingsorganisaties direct ten goede komen aan de bevolking van Jemen. Zoals een hulpverleningsproject voor zwangere vrouwen. Franse helikopters hebben in Ivoorkust een wapenopslag beschoten van president Bakbo. Twee helikopters vuurden raketten af op een militaire basis in Abidjan. Er volgde een zware explosie. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Franse president Sarkozy heeft gezegd dat Frankrijk optreedt na een verzoek van VN-chef Ban Ki-moon. In Haiti zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de zanger Michel Martelly... De kiescommissie heeft hem in een voorlopige uitslag aangewezen als winnaar. De definitieve uitslag wordt op 20 april bekendgemaakt. 50-jarige Machteli, bijgenaamd Sweet Mickey, versloeg in de tweede ronde oud-senator Miglan Maniga.